Juri met het NOS-journaal. De regering van Oekraïne meldt dat er vannacht een akkoord is bereikt... met de oppositie en Europese ministers om uit de crisis te komen. Het zou rond het middaguur worden ondertekend. Er is nog geen bevestiging van de oppositie en EU-bemiddelaars. Ook zijn er geen details bekend. Gisteren vielen er bij ongeregeldheden in Oekraïne tientallen doden. Afgelopen nacht was het relatief rustig. ABN AMRO maakte vorig jaar ruim 1,1 miljard euro winst. Net iets meer dan in 2012. De winst viel relatief hoog uit door eenmalige meevallers. Topman Zalm sprak van een moeilijk jaar met een bescheiden resultaat. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat er 3000 extra militairen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gaan. Er zitten nu 9000 militairen. De troepenmacht moet de weg vrijmaken voor een vredesmacht die moet nog worden goedgekeurd door de Veiligheidsraad. Ban vindt dat mensen in het land geen maanden meer kunnen wachten op zo'n vredesmacht. Kickbokser Badr Hari hoort vanmiddag of hij de gevangenis in moet. Justitie eist vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens het OM heeft de vechtsporter een spoor van geweld getrokken... vooral in het Amsterdamse uitgaansleven. Badr Hari zat zes maanden in voorarrest en is inmiddels ruim een jaar vrij. WhatsApp-concurrent Telegram is in korte tijd het populairst geworden in de Nederlandse App Store voor de iPhone. Sinds gisteren is berichtendienst WhatsApp in handen van Facebook en het Russische Telegram werd al snel genoemd als alternatief. Bijvoorbeeld voor wie niet wil dat Facebook zijn telefoonnummer in handen krijgt of voor wie vraagtekens plaatst bij het privacybeleid van Facebook. Het weer, er trekken enkele buien over het land, mogelijk met hagel en onweer. Later vanmiddag af en toe zon, het wordt 8 tot 10 graden. Ook morgen nog wat regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knopende Eemnes 2 kilometer en verderop bij de afwit nog eens 6 kilometer. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij het knooppunt Hoevelaken 2... en verderop bij de afwit Bunschoten nog eens 2 kilometer. A7 Hoornzaandam bij de afwit 2 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij Bad 2. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer.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 Ooh, you, ooh, I would even do. Oh, to you Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change.